India zegt dat daarbij kampen van een Pakistaanse terreurgroep zijn geraakt. Die groep eist de verantwoordelijkheid op van een zelfmoordaanslag... waarbij 40 Indiaanse militairen om het leven zijn gekomen. Sinds die aanslag is de spanning tussen Pakistan en India opgelopen. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar weer. Ze zijn allebei in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor het topoverleg. In de loop van de middag zullen ze elkaar eerst één op één spreken. Daarna schuiven ook adviseurs aan wordt gesproken over ontmanteling van het kernwapenprogramma. De Australische kardinaal George Pell moet de gevangenis in... totdat hij op 13 maart zijn straf hoort. De rechter heeft zijn borgtocht ingetrokken. De kardinaal is veroordeeld voor het misbruik van twee 13-jarige misdienaars. De 77-jarige Pell was een van de machtigste mannen binnen de kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. De Tweede Kamer reageert overwegend positief op het kabinetsbesluit... om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft 12,5 van de aandelen in handen... zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen zijn er blij mee, maar ook de PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie... steunen de investering. GroenLinks zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Het weer,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 Thank you.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 all broke down. It's a family affair.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 世界。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 voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM.